uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een woonwijk in de stad Beit Lahia in het noorden van Gaza zijn tientallen doden gevallen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Volgens lokale bronnen zijn er meer dan 35 mensen omgekomen, onder wie ook kinderen. Ook zouden er meerdere gewonden zijn. Bij de aanval zou een blok van vijf huizen zijn geraakt. Het is volgens WAFA moeilijk om de slachtoffers te helpen vanwege een gebrek aan ambulances. In Hoofddorp zijn in korte tijd op twee plekken explosies geweest. De eerste explosie was bij een kapperszaak in het centrum, zaterdagavond laat. Na de explosie brak brand uit die de brandweer rond middernacht onder controle had. De veiligheidsregio meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Om twee uur vannacht ging weer een explosief af in Hoofddorp... bij een afhaalrestaurant op een industrieterrein. Ook hier vielen geen slachtoffers. De politie gaat onderzoeken of er een verband is tussen de twee explosies. Eerder vannacht is er een einde gekomen aan de zomertijd. In alle landen van de Europese Unie is de klok om drie uur teruggezet naar twee uur. Daardoor is het ochtends eerder licht, maar s'avonds ook eerder donker. Eind maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet. De overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd. Het tijdsverschil met de eilanden is daarom nu weer vijf in plaats van zes uur. In de Verenigde Staten eindigt de zomertijd over een week. Een kortingsactie van de Mediamarkt in het centrum van Rotterdam... heeft geleid tot vernielingen en opstootjes. De politie heeft het plein bij de winkel leeggeveegd. Het idee van Mediamarkt was om het 25-jarig jubileum van de keten te vieren met een kortingsactie tussen middernacht en 1 uur. Voordat de winkel openging probeerden mensen het pand al binnen te dringen. Daarbij werd de glazen deur van de winkel vernield. Het weer er valt nog wat regen bij 10 tot 13 graden. In de loop van de ochtend steeds droger en ook zonniger.